Aardigheidje, aardig meneer Sonneberg. Weet u wat hij zei? Zeg ik jou eens even in elkaar rammen? Ik zeg, nou dan mag je eerst wel eens even de vloot opbellen. Want ik lust al zes van jouw postuur. Rauw bij een kopje slappe thee. Aanvankelijk hoe bond hij in, maar ik wou u maar zeggen, meneer Sonnenberg, ik vraag u af, waar is de gulle humor gebleven te Amsterdam op Heide? Nee, meneer Sonnenberg, dan vroeger. Vroeger was het een gezellige tijd. Ah. We waren thuis met z'n 16, vader en moeder hadden veertien kinderen. We woonden in een klein huisje op Kattenburg. Mijn vader, meneer Sonnenberg, die soopte, het was iets vreselijks. Soms was hij drie keer per dag Lazarus. Ja, het kwam allemaal op moeder neer. Maar ja, je lachte tenminste. Ik weet het nog goed, zaterdagavond hadden geen geld in huis. Vader had alles opgesopen. Dus zei moeder, ga jij eens even naar tante Cor. Tante Cor kon het best doen. Die was getrouwd met een diamantslaper. Wij erheen. Moeder wachtte beneden in het portiek. Ik naar boven en dan zei ik Tante Cor. Moeder wil morgenavond naar Carré, maar ze heeft geen knappe rok. En dan gaf Tante Cor een rok. Wij met mijn moeder met die rok naar de Lommert. Dan zei die vent achter de roket 60 cent. En dan siste mijn moeder 80. En dan kreeg ze er 70. Dat was een leuke tijd, meneer Sonneberg. Dat was een gezellige tijd, meneer Sonneberg. Dan moest ik naar de groenteboer om een voor aardappels halen. En dan zei de groenteboer, suip je vader nog steeds, jou?" en dan zei ik, hij suipt nog veel meer. en dan kreeg ik een extra schepje aardappels. Dat was een gezellige tijd, meneer Sonneberg. Nou, ik moet u zeggen, ik benijd u niet hoor, dat u die zagrijnen s'avonds aan het lachen moet maken. Ik ga er eens vandoor, ik moet nog even voor Zwarte Piet spelen. Moet zeg meneer Sonneberg? ik heb misschien een aardige wits voor u. Voor op de bühne. Ken u die van die twee Amsterdammers die naar Parijs gingen? Nee, ze gingen niet. Kijk, dat is nou zuivere humor, meneer Sonneberg. Dat moet u nou eens aan het publiek op heden vertellen. Dan kennen ze weer eens ouderwets lachen. Moet jou, meneer Sonneberg, tot ziens. were born. But the moment I saw you, I felt love's raging storm. I have been a stormy weather, and the damage it ain't gone. If I still live a lifetime with you, I gave.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 Daarom is bij justitie aangifte gedaan. De AFM zegt dat het onduidelijk is wat er is gebeurd met ruim 47 miljoen euro die bij TRE is ingelegd. Het fonds gaf sinds 2005 obligaties uit van minimaal 50.000 euro. Het geld van obligatiehouders zou eerst op de rekening van een notaris worden geparkeerd... en later worden gebruikt voor hypotheken op villa's en appartementen in Turkije. Maar volgens de AFM is het onduidelijk wat TRE met de 47 miljoen euro heeft gedaan. Het geld is niet, of maar voor een heel klein deel, gebruikt voor de financiering van een vakantieoord in Turkije. De tunnel onder de Westerschelde is uren dicht geweest vanwege een brand. Een auto vloog vlakbij de ingang in brand. De automobilist probeerde het vuur onder de motorkap te blussen, maar dat lukte niet. Hij rende daarop met de andere twee inzittenden de tunnel uit. Ze bleven ongedeerd. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar omdat er veel rook in de Westerschelde-tunnel hing, duurde het nog uren voordat het verkeer er weer doorheen mocht. Mensen die een portemonnee vinden zijn eerder geneigd die terug te bezorgen als er babyfoto's in zitten. Ook foto's van jonge honden vergroten de kans dat de vinder contact opneemt met de eigenaar. Britse onderzoekers lieten meer dan 200 portefeuilles slingeren... met daarin spullen als loterijbriefjes en lidmaatschapskaarten, maar geen geld. In een deel zaten ook babyfoto's en afbeeldingen van puppies. En daarvan werd er naar verhouding veel meer teruggebracht. Ook meer dan de portefeuilles waarin een aanwijzing zat dat de eigenaar net veel geld had uitgegeven. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Plaatselijk kan er wel een bui vallen.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 Don Henley en Bruce Hornsby. Zij schreven het samen Last Alone. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muzieker hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. To the sound of the summer wind Blowing through my like your memory. No, it comes as no surprise. Another tear, I start to cry. Oh, I wish I could bring you back. Wish I could bring you back. I want you to know I never meant to do you harm. In the letter that I wrote that rainy night, and as I got on the train, I knew I'd never see you again. Now I wish I could bring you back. Wish I could bring you back. Oh, oh, oh please forgive me. Won't you please forgive me? Oh, baby, please forgive me. I wish I. It's what you I wish I could bring you back. I wish I could bring you back. Another smoke-filled room, another cigarette for another glass of wine. I try hard to forget Just what your love is meant to me, you know I'll always regret. Oh, I wish I could bring you back. Wish I could bring you back. Whoa. whoa. Won't you please forgive me? James, een dame die eh, ook heel wat eh, cd's heeft uitgebracht inmiddels. En eh, dit is zo'n speciaal cd'tje. The Color of the Rose. Zo heet ook dit, uh, dit single cd'tje. En het is afkomstig van een cd met de gelijknamige titel die zij uitbracht in 1998. En dit is muziek voor de liefhebbers van The Frames. Sideways Down. just move along. But you know I draw blood if that's what you want. And you found someone who makes you laugh stick around, but that's not what you want. No. And you're standing alone. muziek voor eh, de echte liefhebbers van The Frames. Sommige mensen zeggen wel eens dat dit uh, eh, hele moeilijke eh, te begrijpen muziek is. Nou, de muziek van UB40 die is niet zo moeilijk te begrijpen hoor. Produceerd door Delroy McLean. Uitgevoerd dus door UB40. C'est la vie. de eerste keer deze titel zag, toen dacht ik dat eh, wordt een heel andere V. U weet wel, die country-uitvoering. Maar dat is het toch niet geworden. Dit nummer is eh, door UB40 zelf helemaal geschreven. De dame Cher wordt ook wel siliconen oma genoemd. Nou ja, als je ze rond ziet huppelen met haar, eh, ik geloof iets van 65 of 69 jaar...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 got a prayer in Memphis. Nederlandse productie. Ik droom je terug bij jou, René Schuurmans. Daar sta je dan, met je handen in je haar. God, daar sta je dan, voor jezelf uit te staren. Waarom ging je dan, liet mij alleen? Ik snap niet hoe dat kan. koud en kil. Hoe lang kunnen nachten duren? Het is zo leeg en stil. Langzaam kruipen alle uren die ik met je deel. Ik hou je vast totdat de morgen komt. antwoord alleen vragen, ja, daar sta je dan. Hoe kom ik ooit door al die dagen, waarom ging je dan? Liet mij alleen, ik snap niet hoe dat kan. Ik ben tevergelezen, maar ik zal het bladeren als een veld. Daar sta je dan, god, daar sta je dan. Eros Ramazzotti heeft pas geleden ook weer een cd uitgebracht, maar ik heb teruggegrepen naar eentje uit 1993. Nummers door zelf geschreven met behulp van Cassano Favola. En raccontano che lui si trasforma sua que si fermo estaba le giorno passarono di lì due occhi di fanciullo, due occhi che avevano rubato al cielo un po' della sua vernice. E sentì tremar la sua rabbia. Laura hij een eh, man uit Italië met een hele prachtige stem. En volgens veel dames is het ook echt een stuk om naar te kijken. Deze dame schrijft al haar teksten zelf en laat het dan produceren door Chip Taylor. There were times I just knew that I'd never make it through this. So much of life is filled with sorrow. broken dreams and sad goodbyes. But I'm here, I'm alive, and it all comes back together when I can see the angel in your eyes. There were days that it seemed distance there between us was the only place to hide. But it all disappears when we're lying here together, and I can see the angel in you. Time, you're feeling lonely, and if a teardrop takes you by. van de cd Woman in Prison. Ja, deze dame heeft even een tijdje in, eh, in de gevangenis doorgebracht. En in die gevangenis heeft ze heel veel liedjes geschreven. Angel in Your Eyes, maar ook Cool Blues Story. Een duet samen met Lucinda Williams. Robert Johnson was up to his tricks. He cut some Cents, Woman in Prison. En als u in uw eh, favoriete platenzaak bent, moet u die cd maar eens opzetten. Trek er gewoon een half uurtje vooruit en luister eens naar de muziek van die A.V. Geproduceerd, zoals ik al zei, door Chip Taylor. En It Was a Long December. Althans, volgens de Counting Crows. there's reason to believe maybe this year will be better than the last. I can't. talked a little while about. It's one more day up in the canyon. And it's one more night in Hollywood. And so long since I've seen the ocean, I guess I should. paar weken en dan eh, vertrek ik weer naar, eh, naar Frankrijk voor een maandje. Voor de maand juni om helemaal precies te zijn. En ik zal daar beslist wel weer eh, uitkomen in een aantal platenzaken waar ik weer zal gaan zoeken naar de laatste nieuwe muziek. Zo kwam ik een paar jaar geleden een cd tegen van Roche Voisin. Eigenlijk een Canadees, maar dat vond ik niet zo erg hoor. Prachtige stem, zingt zowel Engels als in het Frans. Est-ce que je compte pour toi depuis tout ce temps au compteur Est-ce que tu penses comme moi qu'on n'était pas loin du bonheur J'aimerais qu'on se revoie juste pour t'avouer mes erreurs. Et si la vie nous éloigne, pour y voir plus clair dans mon cœur. Même loin, rien ne me soigne, malgré la distance, rien ne meurt. J'aimerais qu'on se rejoigne, n'importe où, n'importe Hij heeft het geschreven en het wordt nu uitgevoerd door iemand anders. Streamlet, naar die naam luistert deze formatie, hebben het een beetje opgepind en het klinkt dan iets harder als het origineel. When the road gets dark You can longer dat mee, meer, Het is heel anders als het, eh, als het origineel. Ik zeg al, ze hebben het wat opgepint, opgepompt en dan eh, wordt het heel wat ruiger. Hè? Deze man is niet gewend om echt, eh, ja, moet ik het zeggen, ruige muziek te maken. The Very Girls, zij vroegen het aan hem. Wil je meezingen op ons nummer? Win Back Your Love. En het, ze vroegen het aan Eugene Ruffalo. turns to dawn Let me in Win back your love again Now the trouble's revealed And the wound starts to heal Let me in Win back your love all the money